1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is onzeker of de PVV en de SP een zetel krijgen in het Europees Parlement... blijkt uit de telling van Geen Pijl bij honderden stembureaus. Vrijwilligers van Geen Pijl noteren daar de uitslagen... omdat die zondag pas officieel bekend worden gemaakt. Uit de telling van Geen Pijl blijkt verder hetzelfde patroon... als uit de exit poll van Ipsos. De PvdA wordt het grootst, gevolgd door VVD, CDA, Forum voor Democratie en GroenLinks. PvdA-leider Ascher zegt dat zijn partij bij de Europese verkiezingen een bizarre comeback heeft gemaakt. Volgens lijsttrekker Frans Timmermans blijkt uit de uitslag dat de meeste Nederlanders vinden dat een hervormde Europese Unie echt nodig is. VVD-leider Rutte zegt dat de PvdA een ongelooflijk knappe prestatie heeft geleverd. Volgens de exit poll van Ipsos wordt de PvdA met vijf zetels, een winst van twee, de grootste Nederlandse partij in het Europees parlement. De VVD wint een zetel en komt op vier. Net als het CDA dat er juist één verliest. Forum voor Democratie en GroenLinks halen allebei drie zetels. Forumlijsttrekker Epping is tevreden met het resultaat... en wijst erop dat zijn partij de grootste groeier is. Volgens GroenLinks-leider Klaver heeft de linkse politiek gewonnen van de rechtse. Scholierencomité LAX heeft dit jaar 150.000 klachten over de eindexamens gekregen. Iets minder dan vorig jaar. Opvallend waren de klachten over dieren en muziek, zegt het LAX. Zo werd er geklaagd over geluidsoverlast door koeien, ganzen en een pauw. En over een zingende voorbijganger en over muziek van een vrachtwagenchauffeur... die met open deuren en hoog volume zijn Marco Borsato-playlist afspeelde. Examens waarover het meest werd geklaagd waren die voor wiskunde... en dan met name wiskunde A voor HAVO. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 9 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Met middagtemperaturen van 18 tot 23 graden is het vrij warm. In het zuidoosten kan later op de dag een bui ontstaan. Dit was het NOS Journaal.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 Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitchen. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Bobby biedt op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last boys en bitch flickers Heb ik never ever nooit mijn trust Acht af voor mijn jas, vroeger trein nu met BK-klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks, jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen vangen everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.